In Delft, Pijnakker, Nooddorp, Berkel en Roderijs en een deel van Den Haag zaten inwoners vanaf middernacht zonder stroom. De oorzaak van de storing was een brand in een hoogspanningsstation in Delft. De brandweer had het vuur snel onder controle... waarna medewerkers van netbeheerder Stedin de stroomvoorziening weer op gang brachten. Rond half drie had iedereen weer elektriciteit. De brandweer was onder meer enige tijd druk met het bevrijden van mensen uit liften die niet meer werkten. In Canada is een passagiersvliegtuig onder begeleiding van twee straaljagers geland na een bommelding. Het toestel van Cathay Pacific kwam uit Hongkong... De gezagvoerder had gemeld dat er sprake was van een dreiging. Het vliegtuig landde in Vancouver en staat nu voor onderzoek op een afgezonderd deel van de luchthaven. Volgens diverse media zijn de passagiers en de bemanning nog aan boord. Het Noord-Ierse luchtruim is dicht door nieuwe aswolken uit de vulkaan op IJsland. De sluiting duurt in elk geval tot 8 uur vanochtend. De luchthavens in Belfast en Dublin blijven wel open. Volgens de Britse verkeersleiding komt een zeer dichte aswolk snel dichterbij... De kans is groot dat andere delen van het Britse luchtruim daardoor de komende dagen ook worden gesloten. In België is de bekerfinale gewonnen door AA Gent. De voetbalclub won de finale met 3-0 van Cercle Brugge. Bayern München heeft in Duitsland de beker gewonnen. Na het landskampioenschap vorige week won de club van Louis van Gaal ook de dfp bokaal Bayern versloeg Werder Bremen met 4-0. Ook in Engeland won de landskampioen de beker. In de strijd om de FA Cup versloeg Chelsea Portsmouth met 1-0.